landen in lastige weersomstandigheden. Een van de passagiers was een populaire Chileense tv-presentator. Dan het weer. In het midden en noorden kans op regen en onweer. Overdag houden de buien aan, soms met windstoten, onweer en lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden.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 Hij stapte op het podium en noemde zichzelf een dienaar van Allah. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is met zijn gezin aangekomen in Parijs. Hij was gisteren samen met zijn vrouw en dochter op Kennedy Airport in New York op het vliegtuig gestapt. Stroos kaan was beschuldigd van verkrachting van een kamermeisje, maar vanwege haar twijfelachtige geloofwaardigheid werd de rechtszaak ingetrokken. Oud-VVD-leider Bolkestein vindt dat Griekenland uit de eurozone moet stappen. In Nieuwsuur zei hij dat Griekenland het beste weer de drachma kan invoeren, omdat die munt minder waard zal zijn, wat goed is voor de Griekse export. Op die voorwaarden mag wat Bolkestein betreft het steunpakket voor Griekenland blijven bestaan. In Londen zijn 60 leden van de nationalistische English Defence League opgepakt na een uit de hand gelopen demonstratie. Ongeveer duizend aanhangers wilden in het oosten van Londen een mars houden. De politie greep in toen met flessen werd gegooid. In Duitsland demonstreerden gisteren 700 neonazies in een wijk van Dortmund waar veel buitenlanders wonen. Daar kwamen 1500 antifascisten op af. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties zijn al weken aan de gang. De Israëlische regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er niets veranderd. Alle 21 inzittenden van het vliegtuig dat vrijdag is neergestort bij Chili zijn omgekomen. Dat hebben de Chileense autoriteiten gezegd militaire toestel verongelukte nadat de piloot twee keer had geprobeerd in lastige weersomstandigheden te landen.